Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft laten doorschemeren... waarschijnlijk niet mee te gaan in de immuniteitsclaim van oud-president Trump. Die vindt dat hij als oud-president niet kan worden vervolgd... voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Op de eerste zittingsdag leken zeker vijf van de negen rechters niet overtuigd van dat pleidooi. Als het Hoge Rechtshof oordeelt dat Trump niet helemaal immuun is... kan de zaak van speciaal aanklager Jack Smith tegen Trump doorgaan. Smith heeft het Hoge Rechtshof om een snel oordeel gevraagd... maar het is onzeker of dat zal gebeuren voor de presidentsverkiezingen. Het ministerie van Algemene Zaken moet de komende jaren twee keer verhuizen. Vanwege de renovatie van het Binnenhof zou het departement van de premier intrekken bij economische zaken. Maar dat nieuwe onderkomen is niet op tijd klaar. Daarom verhuizen de ambtenaren van Algemene Zaken komende zomer tijdelijk naar Binnenlandse Zaken. Daar worden nu vier verdiepingen voor hen vrijgemaakt. Er komt ook een vergaderzaal voor de ministerraad, want ook de Treffenzaal op het Binnenhof wordt gerenoveerd. Wanneer Algemene Zaken alsnog naar economische zaken verhuist is nog niet bekend. De Tweede Kamer wil dat er een landelijke dag tegen antisemitisme komt. Een voorstel daartoe van JA21 kreeg een ruime meerderheid. Die dag zou 25 april moeten worden, de datum van gisteren. Ook vindt de Kamer dat er rond die tijd elk jaar een debat moet worden gehouden... over de aanpak van jodenhaat. Bijna de hele Kamer maakt zich zorgen over het toenemende antisemitisme. Om daar iets aan te doen komt er een gesprek in het Katshuis... met vertegenwoordigers van onderwijs, sport, bedrijfsleven en andere sectoren. Minister Jesselgus heeft dat idee van de Tweede Kamer omarmd. Het weer. Vannacht kan het vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenen. Minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon.